Lot met het NOS Journaal. De zogenoemde snelwegpolitie verdwijnt per 1 januari. De aanpak van hardrijders en verkeershufters op snelwegen... wordt een taak van alle agenten van de dienst Infrastructuur. De snelwegpolitie was een speciaal projectteam dat twee jaar geleden werd ingesteld. Ze deelden jaarlijks zo'n 11.000 boetes uit... voor bijvoorbeeld bumperkleven, bellen achter het stuur en veel te hard rijden. Oppositiepartij SGP wil jonge gezinnen na de geboorte van hun eerste kind een extra premie geven van 1000 euro. Deze eenmalige bonus staat in het conceptverkiezingsprogramma dat de christelijke partij morgenochtend presenteert. De partij wil ook dat de kinderbijslag fors wordt verhoogd. De partij wil hiermee armere stellen met een kinderwens helpen. België, Luxemburg, Frankrijk en Noorwegen kennen al zo'n kinderwagenbonus. In Noorwegen is dat zelfs 5000 euro. De SGP heeft uitgerekend dat de eenmalige bonus zo'n 80 miljoen euro per jaar gaat kosten. Het Openbaar Ministerie heeft negen maanden cel geëist tegen vijf Duitsers... die betrokken waren bij een grote vechtpartij in 2015 in Renesse. De Duitsers maakten onderdeel uit van een grotere groep die in Renesse aan het stappen was. Ze kregen ruzie en keerden zich ook tegen de politie toen die wilde ingrijpen. Daarbij raakten twee agenten gewond. Naast de celstraf moeten de vijf verdachten als het aan het OM ligt ook een schadevergoeding betalen. En actrice Meryl Streep krijgt bij de Golden Globes in januari de Oeuvreprijs... voor al haar rollen in de 40 jaar die ze in de filmindustrie werkt. De 67-jarige actrice won al acht Golden Globes en drie Oscars. Ze wordt bij de uitreiking van de Golden Globe Awards geëerd... voor haar uitzonderlijke bijdrage aan de entertainmentwereld. En dan het weer. Het blijft wisselvallig vannacht. Het is bewolkt met plaatselijk wat regen.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 Ja, ehm, de mensen die op mijn Facebook-account eh, <laughs> een beetje kunnen volgen... die weten dus wat er een beetje aan de hand is. En dit was eigenlijk het, een van de nummers die op het lijstje stond van als er ooit nog iets eh, ja, eh, met mij gebeurt... en ik eh, zal op een gegeven moment het tijdelijke voor het eeuwige wisselen... dan is dit het nummer wat, wat je mag draaien. Dus dat heb ik dan maar bij deze gedaan. Goed, dat was de opening van deze Alternative FM. Een beetje op bijna een dag na alle zielen. Want dat is dan ook weer het geval. kaarsje heb ik gelukkig nog even aan weten te steken net onderweg. Ja, want dat krijg je natuurlijk... En dat eh, mensen dan op een gegeven moment ook zeggen... jee, eh, het is 48 uur geleden... en dat je dan toch nog een radioprogramma maakt. Ja, dat, dat ook. Maar goed, muziek, zeg ik altijd maar... is de beste eh, manier om dingen te verwerken. Dus, dat, dus ik ben ook blij dat, dat we gewoon muzikale gasten hebben. En ja, dat ze uit... En dan moet ik ook heel goed zeggen, volgens mij uit Noord-Ierland. Ja, zie je. Kijk, ik krijg een bevestigd knikje. Eh, Noord-Ierland, eh, dat is nou niet eh, meteen een uitzondering. Want we hebben vorig jaar, dankzij onze grote vriend uit Volendam, Frank Bond, de Young Folk hier over de grond gehad. Dus dachten we, nou, dit is ook iemand die we een paar keer hier ook gedraaid hebben. Vorig jaar zeker toen hij net dat album uitgebracht uh, heeft... hebben we er toch ook nog wat aandacht aan besteed. En nu is hij dan weer in Nederland Rob Murphy, dat is de man die vanavond hier eh, te horen is. Kijk, als ik de naam noem, dan eh, weten ze waar het over gaat. Maar ik moet zo direct toch echt in mijn beste Engels eh, het een en ander gaan, gaan vertellen en vragen. Dus dat, dat, zal, dat zal gerust goed komen. Ehm, nog één nummer, want iedereen denkt... hij gaat nu eindelijk de muziek draaien die we wel kennen in Alternative FM. Nee, want ik heb er nog net één gehoord voor het nieuws. Maar die hebben ze dan weer jammerlijk afgebroken omdat die computer dat op een gegeven moment eh, nodig vindt. Hè, want dan is het 8 uur, dan moet het nieuws worden uitgezonden. Blijf het toch een schoonheid vinden. Dus Cock Robin met Just Around the Corner. Things aren't quite as they seem nothing, only pleasure and pain. Wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be cured? And the king of your mansion, a bone in your side, and a child to protect The claims his. was hem dus. Uh, eh, Just Around the Corner van Cock Robin. Nou, ik denk dat we maar eens eventjes eh, gaan praten met eh, Rob Murphy. Want om hem draait het een beetje. Ja, natuurlijk heeft hij ook de band bij zich. Dat is Kelvin, Rick en David. Ja, hij I have to... Uh, just a little bit thinking because I'm not not good uh, in names. I uh, you got it right. And there's the eleven coming. I did. that's that's Calvin. <laughs> we'll, we'll, call him Calvin. Yeah. <laughs> you're not uh, the first English. Uh, and nor you're coming from Northern Ireland, eh? Yeah, but you're not the English spoken guest okay, I have cool. here in this show. the young folk from Ireland are uh, were last year here in uh, our show. Very good. So this, uh, you're the third uh, foreign foreigner uh, foreign yeah. band. Well, thanks very much for having right. us. Good to yeah, be here. Yeah. Thank you. Um, I was just uh, asking you what your last what your last album was. yes, the last album was Sleep Tonight, so it's still the current album. It's still the current. we have one mm. more single to come from that, yeah. um, and but we're also working on new songs. New songs. New songs, yeah. yes. And will when will that um, see the the light? Um, well, the the album probably not until uh, in 2017. Sometime we we have started recording, mm -hmm. and there is one track available um, on YouTube, although it's probably not the finished version. Um, yeah. But we're just going to take our time with yeah. it and you know get do it the best we can. Yeah. Um, uh, now it's uh, you are now in Holland mm -hmm. for uh, uh, little uh, shows here? Yes, we are indeed. We've been here since last Friday. Last Friday, right, yeah. Um, yeah, so we've been doing a couple of shows and a couple of radio and, and TV yeah. things. So um, it's good to be back here. We've uh, this is our fourth year yeah. of coming back. Yeah. Um, so yeah, it's good to be to be back. We love it here. You're coming from North Ireland? Uh, yes, we do indeed. Uh, yeah. Uh, we're all sort of around um, Belfast direction. are are you? Uh, how how how will I see that? Uh, are you a big performer, or is it something like uh, perform, performing and do your gigs in pubs? Um, we we tried to to aim for theater gigs and ticketed events that yeah. because they um, well, technically I'm a singer songwriter um so it's more of a listening audience that we would prefer to have. Yeah. So we, we do play pubs now and again. Yeah. Um, but uh, you know, pubs are more expecting covers and drinking and oh, all yeah, that kind yeah, of stuff, oh, which is fine. Um, but we're more of a sort of listening um, uh, audience. Audiences we prefer, theaters and that kind of thing. Yeah, that's that's also the reason uh, why I have you here. Yeah. Uh, because you have something to tell you in your songs. Yeah. yeah. voor de Dutch listeners. Uh, ik had het even met. Uh, Eh, Rob eh, onder andere over van wat hij eh, nou allemaal gedaan heeft. nou, het laatste album is Sleep Tonight. daar er is nu, zijn ze bezig om nieuwe dingen te, te, schrijven. Dus dat, dat zijn ze ook al mee doen. mee bezig. dat zal niet eerder zijn dan in 2017 dat, dat het gaat komen, het nieuwe werk. Ja, en dan is natuurlijk ook even de vraag van hoe moet ik Rob Murphy zien? Hè? Is het een man die samen met, met zijn vrienden, muzikale vrienden, dan ja, eh, een, eh, een, eh, ja, een beetje een, gevestigde naam is. Ja, nou, dat, is, dat, dat, dat begint wel een beetje te komen. in de zin van dat, dat hij nou niet voor pub, in pubs gaat spelen, maar meer voor het theater. Want ja, er moet natuurlijk wel serieus eventjes naar liedjes geluisterd worden. En ja, dat was ook weer mijn opmerking. Ook van, eh, als ik naar de, de songs van Rob luister, dan heeft hij ook zeker wel wat te vertellen. Dus dat is een beetje in het kort eh, wat ik eh, de eerste eh, vijf minuten heb gevraagd. well, I will ask you to get, get along there. so that we, I just play one track voor for, the, for radio. And then, then we will go okay. with, with a live, live audience. Okay. Right? Stuff, thank you. All right. Eh, dat, was, eh, dat was het eventjes eh, voor dit moment met, met, met Rob. Want ze gaan natuurlijk nu spelen. maar dat doe ik niet eerder dan dat ik eerst zelf nog even een nummer heb ja, hebben uitgezocht. Want deze dames die gaan binnenkort eh, hier komen. En dan gaan ze vertellen over hun EP Leda. Want eh, het is een Nederlandse band. Damesband zelfs nog. En ik heb al eigenlijk eh, in het verleden wel wat van ze gedraaid. Alleen ik probeerde ze toen in de studio te krijgen. Maar ik kreeg helemaal geen shuga. Dus hoe dat nou gekomen is, eh, weet ik ook niet. In inmiddels eh, hebben ze in de, CFM eh, Zandvoort mailbox zitten, zitten wat, wat, dingen zitten sturen. Dus ja, en dan gaat het in één keer een stuk makkelijker en sneller. dit is de laatst verschenen, single, nog niet eens zo gek lang uit. Want die hoort bij die EP. Icon heet dat nummer. Maar dat nummer dat, en de band heet Dakota. Eh, de dames van Dakota. En eh, op 24 eh, november, dat is dus nu drie weken van nu, zullen ze hier aanwezig zijn. Dan kunnen ze, gaan ze het een en ander vertellen over dat wat ze hebben gemaakt, namelijk de EP Leda. Dat is deze track, daar hebben ze dus deze track van uitgekozen tot single. Icon heet het nummer. Ehm, nou, we gaan eens even kijken aan de andere kant of de heren klaar zijn. Gentlemen, are you ready to play? ready? Yeah. Oh yeah. Wh which one? Uh, which with which one will you start? We're going to start with a track called "Next Time." All right. Where will you go when the heart stops beating? When everything's lost and your faith is fleeting? get it right next time. This ain't the time or the place to be haggling. Get it right Got stuck time. in a rut when the leader's scavenging. stuck in a cry. was the first one. Indeed, yeah. Yeah, and we have also a second one we, we, because we play uh, two songs um, in a row yeah. in this first part of uh, alternative uh, alternative FM. Okay. And which uh, one will this is, be? It's called the Darker Side, which was the first track of uh, the Sleep Tonight album. Oh yeah, yeah. <laughs> oh yeah. till the morning comes. I will guard my heart and steady my head. Cause there is hope for all mankind if we Here that's one uh, of the one of my favorites uh, on the track uh, of on the the uh, the album which uh, which you um, presented last year. Yes, I, it's, it's, it's one of uh, my favorites as well from that. Oh yeah, yeah. <laughs> nice to hear that uh, that too. Be I, I think that we have the same taste about uh, the music and uh, and the song. Yeah, I will. Yeah, for me, it's it's all about the, obviously songwriting and um, you know, a song should be once everything is stripped back, still you know a good song with you know just hopefully vocals and, and chords. Yeah. Um, so that's what I, I try to do. Um, yeah. Oh. Well, <laughs> well, you did it nice. Well, you, need, you, need, <laughs> some shaker in there as well. So. <laughs> you need some mandolin. Oh, right. other vocals. Yeah, yeah, because, because that that was also uh, what, what I uh, heard about in this uh, performance. Uh, the, the itch of one of the the the the the, the mandolin. Uh -huh. Yeah, yeah. No, I, I, could just I could just yeah hear it. It's that we those wee subtle things. That's why you know I um I, I write the songs. and Then I bring them to the band, give them yeah. demos, and then we, we take time and we work on them and the arrangements, and then that's what we, we come up with at the end. Alright. Ja, ik zal nog eventjes eh, even in het kort eh, vertellen van wat, eh, wat Rob net zegt. het heeft, nou ja, hij zegt ook van ik wil in ieder geval dat er wel serieus iets, iets in, die, in deze song zit. Het is ook deze song die je net hebt kunnen horen, The Darker Side. toch een van, zijn, ook van zijn favorieten. Nou, dan hebben we dezelfde smaak. Zo heb ik het een beetje uitgelegd. Maar eh, als hij dus eh, de, de, de song schrijft, ja, dan, eh, dan, dan werkt hij dat natuurlijk uit. Maar hij heeft natuurlijk wel de mensen van de band nodig. Dus dat, dat is een beetje in het kort wat Rob vertelt. well, we give you a, little break. because we are playing now some songs for, the, for the listeners at home. No problem. Thanks. All right. Eh, dat was eh, Rob eh, die even twee nummers achter elkaar speelde. Dus zo direct komt hij weer terug. Maar nu eerst gaan we even iets met jazz doen. Tenminste, dat is dan wel een beetje pittige jazz. Eva Almagor heeft ook een nieuwe single uitgebracht. Leave You heet het nummer. Leave You I will go ahead As soon as this morning heart is I'll never take that one again. be helping me. The things that I've seen that transcend the obscene, and I'll never be part of your scenery. I said, I'll never be a part of your scenery. I, I saw you staring to the wall in front of me. I know it's hard to look at me, you see. But the things inside of me are trying to be free. I know it's hard to look at me, you see. But the things inside of me are trying to be me. was hem. Row Half van Holst. Ehm, met de Alone EP. Eh, en dit was eh, de eerste track die hij daar eh, vanaf had gehaald. Alone in My EP. Dat is de, de titel. En het, het, nummer wat je net hebt is Get in your car and drive. Dat was een beetje de korte de strekking. Nou, hij zal volgende week gaat hij hier komen. Dus dan hebben we wederom live muziek. Maar nu hebben we live muziek van Rob Murphy. in the studio. So uh, I will ask Rob. I think you are now uh, surprising us with one or two uh, new uh, songs? Yeah, one, new song I'm gonna gonna play if that's okay. Uh, we're we're working some some new songs, so we yeah. want to try them out. And try them out. Oh, well, that's yeah. that's also nice that, to do it in yeah, this this show. so this this first song is called "The Choices We Make." All right. We're all just the same at the end of the day. Storm the castle, find the key, protect the ones you love, set them free. that choices to make will be one of the most hardest thing to do in a human life, I think. Yeah. you never know. <laughs> <laughs> All right. The second one. Uh, so this one is from the first album. Um, Take a Stand in 2012. Uh, when, when Silence Comes, it's called. So originally this song uh, was sort of a, a dancey type of um, disco synth and yeah. pop song. Yeah. Um, and then we've developed it over the a couple of years um, to more of a, I guess, organic acoustic sound. All right. Although when Kevin has a drum kit, he's still quite loud. So. All right, all right. <laughs> okay. flesh and bones. When inside I will of those last uh, things you do on your guitar. It it uh, it gave me the, one of the connections with uh, a little bit of Sergio Leone's uh, movies, right. like Clint Eastwood. There were also ding ding ding ding ding ding. Oh, so yeah. Uh, that, that is uh, a, a little bit a little bit just the last part of yeah. the song. Eh? It's, yeah, the, um, this. Yeah, yeah, yeah. That that that that one. <laughs> that one. It was uh, a little bit uh, just me uh, take me to one of the movies uh, which Clint Eastwood uh, was playing in one of those Sergio Leone's uh, Western movies. Sure. Yeah, that that that, that, that was still the the thing what I recognized it. -huh. All right. Thank you very much for this moment. Thank you very much. We we have we have what one hour after the news flash -huh. at nine. So That's uh, will, we'll keep you here. Yeah. <laughs> Eh, dat was eh, Rob eh, voor, de, voor de tweede ronde. We hebben natuurlijk na het nieuws hebben we nog een derde ronde. En wellicht misschien nog wel een vierde ronde. Want de stemming zit er een klein beetje toch goed in. Dus dan gaan we dat gewoon doen jongens. Want ja, waarom ook niet. gisteren, als het goed is, had in de, de ACU, dat is in Utrecht had Joe Marcius haar EP-presentatie Silver and Gold. We hebben The Night hebben we natuurlijk heel lang eh, en vaak genoeg gespeeld hier in de in de uitzending. Eh, eh, ze heeft ook eh, eigenlijk ook wel plannen om deze kant op te komen... om iets te vertellen over haar muziek. Maar misschien ook zelfs nog wel, een, misschien wel te spelen. Dus dat, daar zijn we mee bezig. Of dat gaat lukken, dat is vers 2. want ja, Johanna, die achter Joe Marches zit... is een druk bezette dame op dit moment. Maar goed, een van de tracks die we vinden op, het, op de EP Silver and Gold... is deze, en dat is Right My Wrong. dat was hem dus. Kleine stilte bij ons in de studio. Maar dat had ook eh, te maken met mij. Omdat ik eventjes eh, een, eh, een, ja, een conversatie had met onze gast hier in de studio. Ehm, maar goed, we hebben er nog eentje die we nog kunnen draaien. En dat is een twee minuten song. Ja, en wat ga je dan doen? Nou, dan heb ik altijd nog iets gevonden in de, de vorm van Ubrich. Die bent. ja helaas, die bestaat niet meer. Eh, want het was een van de bands die een gouden toekomst leek. Maar goed, we hebben nog altijd de songs eh, nog over.